Marnik Zampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wordt van steeds meer kanten beschuldigd... van het onder druk zetten van de Oekraïense president. De Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne heeft nu ook verklaard... dat Trump een belangrijk hulppakket voor Oekraïne tegenhield... om zo een onderzoek af te dwingen naar de democratische rivalen van Trump. Eerder zeiden twee klokkenluiders dat al... De Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne deed zijn uitspraken voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden als onderdeel van de afzettingsprocedure tegen Trump. In het stadion van voetbalclub AZ wordt ook het dak van de hoofdtribune vernieuwd. Uit onderzoek blijkt dat dat deel van het dak mogelijk ook niet bestand is tegen de harde wind. Tot nu toe was het plan om alleen het dakdeel te vervangen dat tijdens een storm in augustus instortte. Begin deze maand is begonnen met het demonteren van het dak. Het gaat nog zeker maanden duren voordat AZ weer in het stadion in Alkmaar kan voetballen. Voorzitter Tusk van de Europese Raad adviseert de EU-landen om de Britten uitstel te geven voor de brexit. Afgelopen avond stemde het Britse parlement niet in met het tijdpad dat premier Johnson voorstelde voor de brexit. Johnson zei dat hij zijn best doet om de brexit alsnog voor 31 oktober rond te krijgen... maar hij wil eerst afwachten wat de EU-landen zeggen. Die kunnen besluiten dat het Verenigd Koninkrijk meer tijd krijgt... om zo tot een brexit met afspraken te komen. De politie is op zoek naar een voortvluchtige schot... voor de moord op ex-crimineel en misdaadblogger Martin Kok. Hij zou Kok bij zijn liquidatie in 2016 in de val hebben gelokt. De man zou lid zijn van een bende van vijf Schotse criminelen. Ze worden verdacht van ontvoeringen, martelingen en moorden. Een aantal bendeleden zou volgens de politie in Amsterdam wonen... of daar langere tijd verblijven. Het weer, het is bijna overal droog bij minima rond 6 graden. In het binnenland kan mist ontstaan die in de ochtend lang kan blijven hangen. Later op de dag komt de zon erbij. Het wordt uiteindelijk een graad of 16. In het zuidoosten kan het 20 graden worden. Dit was het NOS Journaal.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 Nee, vandaag niet hè. Woe! alles That. G6. Now, now, now, I'm feeling so fly like a G6. Give me that moho wet, wet. Give me that crystal staff. stab. Ladies love my style. At my table getting wild. Get, get, get, get the bottles poppin'.